Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Universiteit van Nijmegen waarschuwt studenten die meedoen aan de introductieweek... fiets na activiteiten niet alleen terug naar huis. De organisatie zegt dat het eerder deze week bijna misging. Een studente reed bij het Goffertpark en werd daar bijna van haar fiets een auto ingetrokken. Ze kon ontsnappen, maar de dader is niet gepakt. De Unie in Nijmegen hoopt dat studenten extra voorzichtig zijn. VVD'er Erik van der Burg gaat opnieuw door het stof vanwege gescheld in de Tweede Kamer. Afgelopen vrijdag was op beelden te zien dat hij Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een kutwijf noemde. RTL Nieuws vroeg hem om een reactie nadat het filmpje rondging over social media. Had ik niet moeten doen. Dat was gewoon eh, eh, nou, dom. Dat soort dingen moet ik niet zeggen. Gaat weer excuses maken? Nou, niet weer, maar ik ga wel excuses maken. En die zijn ook op zijn plaats, want je moet dat soort dingen niet zeggen. Ik was gewoon een sukkel. Ja, maar dat was hij niet één, maar twee keer. Tijdens datzelfde debat schold hij medewerkers van NSC uit voor teringleiers. Van der Burg zegt tegen nu.nl dat het heel dom was en dat hij slecht in zijn vel zat. Tientallen bewoners van een flat in Den Haag moesten vannacht hun huis uit. In het gebouw was brand op de achtste verdieping. Er kwam veel rook vrij en daarom werden de vier verdiepingen erboven ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle... maar het appartement waar de fik begon is voorlopig onbewoonbaar. Ah, en een icoon van de stad Utrecht staat te koop. Het broodje Mario. Dat is een Italiaanse bol met kaas, twee soorten salami en groene pepers. Deze vrouw is geschrokken van het nieuws. Oi, oi, oi. Nou, daar moet een hele grote liefhebber op gaan staan die dit over gaat nemen. Ik gun ah. dit recept doorgang. Ik hou heel erg van de pepers. Ik heb ook extra groene pepers besteld, dus dat vind ik heel lekker. Het hoort bij Utrecht natuurlijk, hè? Broodje Mario. Je moet als Utrechter of als nieuwe Utrechter moet je een broodje Mario eten. De makelaar die de verkoop regelt zegt tegen RTV Utrecht dat hij wordt overspoeld met belletjes van mensen die de broodjeszaak wel over willen nemen. En het weer nog. De dag begint op veel plekken droog. En vooral in het midden van het land is er ook best wat zon. Later meer wolken en dan trekken er ook buien over. Soms met onweer. Het wordt vandaag een graad of 22.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 Ze willen een schadevergoeding omdat ze op hun eigen site kamers niet goedkoper mochten aanbieden. Vandaag is de laatste dag dat hotels zich kunnen aansluiten bij de claim. In Kopenhagen praten Europese ministers van Defensie vandaag verder over de veiligheidsgaranties en militaire steun die ze aan Oekraïne kunnen bieden. Ook demissionair minister Brekelmans is erbij. Een Australische bank heeft geblunderd bij het ontslag van ruim 300 medewerkers. Ze kregen een mail met de ontslagdatum en instructies over het inleveren van hun lab... nog voordat ze überhaupt wisten dat ze ontslagen zouden worden. De bank heeft excuses aangeboden en biedt psychologische hulp aan. Het weer in de ochtend zon, smiddags meer bewolking en vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 22. Dit is ZFM. So guess I missed the target. Caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on my bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life, and I just wanna let you know.